De kippen waren nauwelijks ziek en de variant is ook niet gevaarlijk voor mensen. Maar voor de zekerheid is er toch voor gekozen om het bedrijf te ruimen. Ook zijn in een straal van 3 kilometer rond de boerderij maatregelen genomen... voor onder meer het vervoer van vogels, andere dieren en mest. In het gebied in Noord-Brabant liggen nog 20 andere kippenboerderijen. Onderzocht wordt of die bedrijven ook besmet zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt nu alle reizen naar de Thaise hoofdstad Bangkok vanwege de explosieve situatie daar. Al een paar weken gold het advies om niet naar Bangkok te gaan als dat niet strikt noodzakelijk was. Verder blijft de Nederlandse ambassade in Thailand tot nader orde gesloten. Het was de bedoeling dat die morgen weer open zou gaan. Oliemaatschappij BP zegt dat het is gelukt om een buis in de lekkende olieput in de Golf van Mexico te schuiven. Door de buis stroomt olie naar boven naar een tankschip. Of het lek ook helemaal is gedicht moet de komende dagen blijken. Het lek ontstond op 20 april toen een olieplatform explodeerde en een paar dagen later zonk. Sindsdien zijn tientallen miljoenen liters olie de zee ingestroomd. In de VS is rockzanger Ronnie James Dio overleden. Hij werd als zanger bekend van de hit Love Is All, geproduceerd door Deep Purple-bassist Roger Glover. Kort daarna begon hij met gitarist Richie Blackmore de band Rainbow... In de jaren 80 nam hij de plaats van Ozzy Osbourne in als zanger bij Black Sabbath en begon hij zijn eigen band Dio, waarmee hij 16 albums maakte. Vorig jaar werd maagkanker bij hem geconstateerd. Alle geplande optredens voor dit jaar werden daarna afgelast. Ronnie James Dio is 67 geworden. Tot besluit nog het weer. Vannacht enkele buien, plaatselijke mistbank en 7 graden. Morgen vooral in het oosten buien, mogelijk met onweer.